en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. In Turkije zijn de eerste processen begonnen over de mislukte staatsgreep in juli. 29 voormalige politieagenten staan terecht voor betrokkenheid bij de koepoging en voor plichtsverzuim. Tegen 21 van hen wordt levenslang geëist. Volgens de Turkse justitie zijn de mannen lid van de Gulen-beweging die achter de koepoging zou zitten. ProRail heeft spoorvervoerders de afgelopen twee jaar te hoge tarieven gerekend voor het gebruik van het spoor. Daarom moet de spoorbeheerder 8 miljoen euro terugbetalen, heeft de autoriteit Consument en Markt bepaald. Vervoerders Arriva, Connection, Sintus en Veolia hadden een klacht ingediend vanwege de hoge tarieven bij ProRail. Staatssecretaris Dekker wil meer openheid over wat programma's van de publieke omroep kosten. Daaronder vallen ook de salarissen van presentatoren en kosten van uitzendrechten. De NPO is verplicht die informatie te geven omdat het parlement correct moet worden geïnformeerd, zegt Dekker in een brief. De Tweede Kamer heeft al vaker om meer openheid gevraagd over wat NPO-programma's kosten. In de Zwarte Zee is een van de zwarte dozen gevonden van het Russische legervliegtuig dat eerste kerstdag neerstortte, zeggen Russische media. Bij de ramp met de Tupolev kwamen 92 mensen om, onder wie 64 leden van een beroemd Russisch legerkoor. Het wrak was al gelokaliseerd. Nu een van de zwarte dozen is gevonden, kan het onderzoek naar de oorzaak van de ramp beginnen. Kruidvat waarschuwt mensen die onlangs een wandelstok bij de drogisterijketen hebben gekocht. Bij de Wonder Walker kan het handvat afbreken bij zware belasting. De wandelstokken werden gekocht voor 12,99 euro. Klanten die er één in huis hebben krijgen het aankoopbedrag terug als ze de wandelstok terugbrengen bij Kruidvat. Het weer in het zuiden de meeste zon, in het noorden en oosten meer bewolking. Het wordt 8 of 9 graden. Morgen grijs en mistig, in het noorden de meeste kans op zon. En het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat tussen Nieuwegein en Afrit Everdingen 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk.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 Come on now, mama. Hey. This that beat that make you go, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah, yeah. We the last master class in a pajama. No. the city of sin. hey, shorty, I know you wanna party.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 I'm your friend. I'm fun and I'm fine. I ain't lying. Look at me. You ain't lying. I know I'm on your mind. dan stuur je alle...